5 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Demonstraties met landbouwvoertuigen zijn tot vanavond laat verboden in Utrecht, Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek. Dat hebben de veiligheidsregio's besloten. Boerenbeweging Farmers Defence Force wil vandaag demonstreren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Onder meer bij het RIVM in Beeldhoven. De voorman van de boerenbeweging heeft de achterban opgeroepen vanwege het trekkerverbod met auto's naar Beeldhoven te komen. Bij het RIVM komen 15 legervoertuigen te staan om te voorkomen dat eventuele trekkers te dichtbij komen. De Britse regering wil nieuwe contra-spionage-wetgeving doorvoeren, meldt dagblad The Times. Volgens de krant wil Groot-Brittannië meer doen om ervoor te zorgen dat vijanden moeilijker kunnen opereren in het land. Mogelijk moeten mensen die een ander land vertegenwoordigen zich in de toekomst laten registreren. Wie dat niet doet, kan in de gevangenis belanden. Het plan komt een dag na een kritisch rapport waarin staat dat de Britse regering wegkeek bij mogelijke Russische inmenging tijdens het Brexit-referendum in 2016. In de Sinaï heeft het Egyptische leger 18 militanten gedood. Daarmee zou een terreuraanslag zijn verijdeld. De militanten waren voor een aanval naar een militaire post op het Schiereiland gereden. Een van de aanvallers had volgens het leger een bomgordel. Ook is een aantal bomauto's vernietigd. Bij de achtervolging van de terreurverdachten kwamen twee Egyptische militairen om. Voor het eerst in acht jaar krijgt de kleinste gemeente van Italië er een nieuwe ingezetene bij. Een van de inwoners van het Noord-Italiaanse dorpje Morterone is bevallen van een jongetje. De burgemeester van het dorp noemt de geboorte een waar feest voor de hele gemeenschap.